kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep. Op de site van het Openbaar Ministerie kan met het nummer van de beschikking en een DigiD beroep worden aangetekend. Via een stappenplan kan een klager beargumenteren waarom hij het niet eens is met de boete. Of het Openbaar Ministerie nu wordt bedolven onder de beroepsprocedures kan het niet inschatten. Toch denkt het OM efficiënter te kunnen werken, met name door het verminderde papierwerk. De politie in de Verenigde Staten heeft de identiteit bekendgemaakt van de schutter... die zaterdag twee mensen doodde in een winkelcentrum in Maryland. Darion Marcus Aguilar was 19 jaar en woonde nog bij zijn moeder in Washington. Aguilar nam een taxi naar het winkelcentrum. Daar doodde hij een jonge man en vrouw die in een skateboard- en kledingwinkel werkte. Daarna pleegde hij zelfmoord. Aguilar droeg bij de aanslag een rugzak gevuld met explosieven. Zijn motief is volgens de politie nog steeds onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat hij de man en de vrouw kende. De 17-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde heeft voor haar song Royals de Grammy Award in de categorie Best Pop Solo Performance in de wacht gesleept. Macklemore en Ryan Lewis ontvingen de Grammy voor de beste nieuwe artiest. Het was al de vierde Grammy voor Macklemore en Ryan Lewis, die voorafgaan aan de feitelijke show ook al drie onderscheidingen in het genre rap wonnen. In de categorie Best Music Video ging de Grammy naar Justin Timberlake featuring Jay-Z voor de video bij het nummer Suit and Tie. Het weer dan. Winterse buien trekken over het land. Er zijn ook opklaringen. Het is 0 tot 3 graden. Lokaal kan het glad zijn. Morgenochtend droger met wat zon, maar vanuit het zuidwesten steeds meer buien. Soms ook met natte sneeuw en hagel.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 At times we hurt the ones we love so dear. on the other side, on the other side. And the winds that job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side, on the other side.